voor de misfits die je er en der alleen ziet staan. Die onder straat lantaarns eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je passie heeft die voor passie gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat.